9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Rijk, provincies en gemeenten hebben al zo'n 190 miljoen euro geïnvesteerd in de Olympische Spelen in 2028. Dat meldt RTL Nieuws. Het is niet zeker of die investering wat oplevert, want pas over vier jaar beslist de Tweede Kamer of Nederland zich kandidaat stelt. Het geld is onder meer bestemd voor het op Olympisch niveau brengen van sportaccommodaties. Ook wordt er geld uitgegeven voor haalbaarheidsonderzoeken. Ambtenaren nemen van de zomer een kijkje bij de Olympische Spelen in Londen. SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de uitgaven waanzinnig. NOC-NSF vindt het bedrag van bijna 190 miljoen te weinig. Niet alleen de topsport moet worden gestimuleerd, maar ook de breedte sporten, zegt directeur Dielissen. Dat is volgens hem erg belangrijk om gezondheidsklachten zoals obesitas te voorkomen. In Egypte is de koptische paus Shenouda III overleden. Hij was meer dan 40 jaar het hoofd van de christenen in Egypte die kopten worden genoemd. Gedurende het pauschap van Shenouda namen de spanningen tussen moslims en kopten in Egypte toe. Daarbij zijn de laatste jaren tientallen doden gevallen. De 88-jarige paus was een conservatief die bij president Mubarak bescherming zocht voor zijn geloofsgemeenschap. Tegenwoordig zijn er in Egypte naar schatting 10 miljoen kopten op een bevolking van 80 miljoen. In Engeland is het bekerduel tussen Tottenham Hotspur en Bolton Wanderers gestaakt nadat een Bolton-speler op het veld in elkaar was gezakt. De speler, Fabrice Muamba, zakte kort voor rust bij de middencirkel in elkaar. De scheidsrechter legde de wedstrijd stil en staakte het duel een paar minuten later. Muamba werd op het veld gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat er met hem aan de hand is. In de eredivisie heeft RKC met 1-0 gewonnen van de Graafschap. Door de tiende zegen van het seizoen staat RKC nu op de negende plaats in de eredivisie. De andere wedstrijden van vanavond zijn Excelsior Roda en VVV NEC. Het weer.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 Een mix van dance en R&B, Wat kan je onder andere verwachten dit uur. Onder andere Alicia Dixon, The Cover Drive, Garrett Emery. Maar nu eerst Bob Sinclair, samen met Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop. Die fantastische plaat Rock the Boat. zaterdagavond. Zandvoort. Rambo Mario Zandvoort. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Alicia Dixon. Het Do It Our Way. Play. Nieuwe plaat. Niet echt een grote hit in Nederland, maar eh, ja, binnenkort gaat het zeker gebeuren. Daarvoor Cover Drive met Twilight. Ook een plaat die ik nog weinig gehoord heb in Nederland. En eh, in Amerika doet hij het aardig goed, maar de R&B doet het in Amerika stukken beter dan in Nederland. Als het uiteindelijk eh, uitkomt in Nederland, dan is het in Amerika, staat dat alweer bijna buiten de lijsten. Daarvoor hebben we Garrett Emery met Concrete Angel. En dat deed hij samen met Christina Novelli. En als opening hoorde je Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. We gaan eens even kijken of we nog een beetje shownieuws hebben. Rihanna is alles behalve happy over haar uiterlijk. De zangeres vindt zichzelf namelijk te dun en wil haar oude figuur terug. Dun zijn is zo vervelend, ik heb nu bijna geen kont en geen borsten meer. En ik had al amper borst om mee te beginnen, vertelt ze. Dat ze afvalt wil niet meteen betekenen dat ze ook op dieet is. Integendeel, zelfs mensen denken dat ik niks eet, maar ik eet juist van ik zit vaak om drie uur s'nachts bij een McDonald's. Ja, sommige mensen worden er dik van en sommige mensen die blijven gewoon dun, hè. En toen Adele 17 jaar was, heeft ze een platencontract geweigerd... omdat ze het veel te druk had met het organiseren van een 18e verjaardagfeestje. Een oud-klasgenootje van de zangeres vertelde typisch iets voor Adele. Ze vindt haar vriendjes het belangrijkste en dat is belangrijker als carrière. Dat is een positieve instelling natuurlijk. En daar zit zeker een kern van waarheid in, want Adele heeft een optreden op het huwelijk van Prins William en Kate Middleton afgewezen... omdat ze die dag een barbecue op het programma had staan met vrienden. Ja, dan moet je wel ballen hebben natuurlijk, hè. En dan, wordt eh, hè, het Koningshuis gewoon zegt... Nee, kan niet, ik heb een barbecue. Ja, hè. GFM Zandvoort, zaterdagavond. Het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Ik ben bij tot aan middernacht. En straks vanaf 10 uur, twee uur lang DJ Mauzo in de mix. Nu zometeen op de radio Benny Royal met Let's Keep It Coming. Wel een oud liedje van, eh, volgens mij, eh, de Casey in the Sunshine Band. Maar nu is Jason Derulo met Breathing. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. vannacht. Misschien ben je nog van plan om zo meteen weg te gaan. Nou, blijf gewoon luisteren tot aan 12 uur. Dan ben je zeker warm gedraaid. Dan pas lekker de kroeg in duiken of de discotheek. Hoor de muziek van Benny Roy met Let's Keep It Coming. En daarvoor muziek van Jason Derulo met Breathing. Zometeen muziek van Nederlandse bodem. Gers Pardoel. Samen met Chef met bagagedrager. Maar nu eerst stoetsen met Love Me. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. so we gon' have to make this fast. Second thought, hit the E Let me start the D5 up, we gon' make a freaky tape. Kiss me so off right here, I'm a freak, but hey, me off, I swear to God, i am a leak the tape. Matter of fact, I'd rather deal with another basket case. Oh, what a waste of a fat boy. I used to beg, but why bother when they handed to Listen, me? mate, I don't mean to brag, I'm telling you, I'ma be the best you've had, so let's roll. Don't be taking your time, get it up, pack it. Up, up, up. Yeah. And the rest are explicit. <laughs> I'm joking, you know I don't do that. <laughs> turn it up and I'll go. Cause I i will not need you no more, no.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 Uh, I'm a British boy, so I do British things Like nibble on your earlobe and let your body sing You're my violin, and I'm the string With every breath you take, I won't let it sting So let me in, open your door yours, or yours is mine, or mine is yours. Where's your pussy? Give me your paws. And I don't mind if it's you going through my drawers. Keep it clean, cause we're getting in a mess. Baby girl, yeah, you're better in the flesh. I heard from your friends that I'm better than your ex. And if I'm real, then I'm better than your next. Uh, banoffee pie, you my sweetheart. That's one of the reasons that you my sweetheart. So when I meet us, we beat fast. Why don't we just take it slow? So we love. Sugar. advice. I love your ass. Now give me your flower, cause I'm a human vase. And I'm about to write you without a pass. I hope Vicky can keep a secret before I ask. Oh no, oh no, you're burning my tongue just like your cocoa. Oh no, oh no, I think you need some cream upon yo. You think I got a chick? What's her name? I ain't lying, you're my main you're the only picture inside my frame. Let's wash it down with sex, not champagne. Sugar, cocoa. Travis McCall met All I Need. En dan in een dance show. En daarvoor natuurlijk doel. Samen met Sef bagage dragen. En ook natuurlijk nog die plaat van uh, eh, Stoesen met Love Me. CFM Zandvoort. De Nightwalk. We zijn bij tot aan middernacht. Straks vanaf 10 uur. DJ zo twee uur lang in de mix op de radio. Nog een beetje shownieuws voor je. De moeder van eh, Lady Gaga denkt dat ze echt gek is. Nou, volgens mij is niet zij de enige die er zo over denkt. Toen de ouders van Lady Gaga hun dochter voor het eerst zagen optreden... wisten ze niet wat ze overkwam de moeder van Lady Gaga. Cynthia Komanota vertelde tijdens een interview met Oprah Winfrey... dat de eerste kennismaking met haar zingende ster. Nee, vertel tijdens een interview met Oprah Winfrey... dat de eerste kennismaking met haar zingende dochter. Daar stond ze dan op het podium gehuld in slechts een bikini. Ze besloot ter plekke om een bus haarlak in de fik te steken. Haar vader en ik keken elkaar aan en zeiden... ik denk dat er bij onze dochter een draadje los zit. Zo, ja, kan maar gezegd worden door je eigen ouders, hè. En eh, Rihanna, die heeft tegenwoordig een eh, ja, nieuwe tato. Een uh, eh, tatoeëerde Bang Bang kreeg de eer om ons nieuwe tato te zetten. We hebben een hele kleine, fijne kruis op haar sleutelbeen gezet. En ze vertelde mij dat het kruis veel voor haar betekent. En ze was er heel erg blij mee. En eh, ondertussen heeft ze inmiddels eh, de teller op 16 tatoeages gezet. Dus eh, ja, de dame heeft er aardig wat. Waar ze het allemaal precies heeft, ik heb geen idee. Maar het kruisje staat in ieder geval op het sleutelbeen. TFM Zandvoort. Ik weet niet of je wel fan bent van American Pie. Nou, Stifler. Niet Stifler's mom, maar Stifler komt naar Nederland. Maandagavond 26 maart is officieel een Nederlandse première van American een paar reunion. Dat gaat allemaal gebeuren in Pathé Arena. En Sean William Scott, terwijl stiffer, Thomas Ian Nicholas, Kevin Tara Reed en Eddie Kane Thomas. En de regisseurs John Hurwitz en Hayden Schlossberg zijn hierbij aanwezig. En ze delen handtekeningen uit, dus schrijf het even in je agenda. Maandagavond 26 maart, de officiële Nederlandse première van American Power reunion. En misschien kun je nog een leuke handtekening scoren. TFM antwoord, The Nightwalk, de muziek, daar gaat het natuurlijk om vanavond. Zometeen Lloyd Futuring Lil Wayne en Andre 3000. 2000 met Dedicated to My Ex. Maar nu eerst Die Scala met Sliders Touch. U hoort alleen hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond in de Nightwalk. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.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 en daarna via de Jump Smoker Dirty Extended Mix. En daarvoor muziek van Discala met Sliders Touch. TFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met mij Mario Zandvoort. En zometeen vanaf 10 uur is onze plaatjes aan het uitzoeken.